Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Nederland betaalt regering, schrijft NRC. Nieuwe regeringstoestel wordt gebouwd door het Amerikaanse Boeing... voor bijna 93 miljoen euro. NRC heeft documenten ingezien waaruit zou blijken... dat het Europese Airbus een vergelijkbaar toestel... met nieuwere technologie kon leveren voor ongeveer 75 miljoen euro. De krant noemt het prijsverschil opmerkelijk... omdat het kabinet het nieuwe vliegtuig zo kostenefficiënt mogelijk wilde aanschaffen. Volgens het kabinet kwam Airbus niet met een geldige bieding. De keuze voor Boeing zou verder niets te maken hebben met een opleiding van koning Willem-Alexander... waarmee hij een Boeing 737 mag besturen. Steenwijkerland is de eerste gemeente die door de Centrale Raad van Beroep is berispt... voor de manier waarop jeugdzorg is verleend, meldt de Volkskrant. Sinds 2015 zijn gemeenten volgens de nieuwe jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdzorg... In het geval van een meisje uit Steenwijkerland met psychische problemen... is na een onzorgvuldig onderzoek ten onrechte hulp geweigerd... zegt de Centrale Raad van Beroep in de krant. Volgens de raad is er niet met de vereiste deskundigheid naar gekeken. De bestuursrechter wil daarom dat de gemeente de hulpvraag opnieuw beoordeelt. De Centrale Raad van Beroep stelt dat de uitspraak gevolgen heeft voor alle gemeenten. Vorig jaar zijn weer meer verkeersdoden gevallen dan in 2015. Er kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan het jaar ervoor. De meeste slachtoffers waren jonge automobilisten of bestuurders van 75 jaar of ouder. In Drenthe en Zeeland ligt het aantal verkeersdoden het hoogst. In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland is dat aantal het laagst. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging... en denkt dat deze vooral te wijten is aan hoge snelheden... rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone in het verkeer. VVN vindt dat er structureel meer aandacht moet komen... voor deze verkeersovertredingen. Het weer vannacht veel bewolking. Vooral in het noordoosten en oosten kans op wat regen, minima 8 graden. Ook overdag veel bewolking en buien en maar af en toe zon... en dan wordt het 13 tot 15 graden.